Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De woningnood moet aangepakt worden en overbelaste mantelzorgers en mensen met een krappe beurs moeten veel beter geholpen worden. Daarover waren de lijsttrekkers van VVD, D66, PVV, SP, Partij voor de Dieren en de BBB het eens in het tweede RTL-verkiezingsdebat. Maar over de beste aanpak van deze problemen lopen de meningen sterk uiteen. Voor het programma hadden de lijsttrekkers van Nieuw Sociaal Contract en GroenLinks PvdA afgezegd. De aanwezige lijsttrekkers kregen vragen van het publiek over wonen, zorg en de portemonnee. Meer dan 2000 mensen leven onder verschrikkelijke omstandigheden in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie op basis van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid dat onder controle staat van Hamas. Door de gevechten in de directe omgeving en een gebrek aan brandstof... is medische zorg nauwelijks meer mogelijk. Israël heeft naar eigen zeggen zo'n 300 liter brandstof aangeboden aan het ziekenhuis. Maar volgens het leger houdt Hamas de levering tegen. Hamas heeft dat ontkend. De Oekraïense president Zelensky heeft gewaarschuwd voor nieuwe Russische aanvallen op de infrastructuur... nu de winter nadert. Afgelopen winter voerde Rusland aanvallen uit op elektriciteitscentrales... en andere centrales die op het energienetwerk waren aangesloten. Dat leidde tot voortdurende stroomuitval... in ver uit elkaar liggende regio's in Oekraïne. Tennisser Novak Djokovic heeft zijn eerste wedstrijd... bij de ATP-finals in Turijn gewonnen... De servier versloeg bij het officieuze WK voor de beste acht spelers van het jaar de Baroon. Door de zege is het zeker dat Djokovic het jaar weer afsluit als nummer 1 van de wereld. Dat is de achtste keer voor de Servier, die al recordhouder was. Het weer, de komende uren op steeds meer plekken bewolking en regen. In de loop van de middag wordt het vanuit het zuidwesten droog met meer zon. Er staat een krachtige wind bij zo'n 13 graden.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 And there ain't nobody in it looking to fight. Trying to mess this up, 'cause we all came here to party tonight. It's Everybody's out on the floor, yeah. Just party on, party on. We all came. the party. Stand up, everybody. Get up now, move your body. Stand up, we're having a party. Cause I'm never going all the way. Oh, that's cool with me, that's cool girl. Come chill with me. Get up to the after party DJ stops at the break of dawn. We'll grab our coats and make our way up to the door. It's Slow jams, you want them back to mine for sure. We'll have an after after party. It's a new life for me, It's a new it's a new day.